12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Miljarden euro's uit Europese investeringsfondsen worden niet gebruikt. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Europese Rekenkamer. Dit jaar gaat het om een recordbedrag van bijna 270 miljard euro. Het gaat om geld bedoeld voor bijvoorbeeld werkloosheidsbestrijding, wegen en innovatie. Volgens een Nederlands lid van de Rekenkamer blijft het geld liggen... omdat de regels om het te mogen gebruiken zeer ingewikkeld zijn. Ook ligt het geld vaak te wachten op goede projecten. Op dit moment zijn er onderhandelingen over de nieuwe Europese begroting voor na 2020. Dat er zoveel geld nu is blijven liggen kan ertoe leiden dat de lidstaten hun bijdrage willen verlagen. De kosten van een studentenkamer in Nederland lopen sterk uiteen. In Deventer zijn studenten het minste geld kwijt aan een kamer. Een studentenkamer kost daar 20 euro per vierkante meter. Amsterdam is het duurst met 34 euro per vierkante meter... blijkt uit cijfers van de landelijke monitor studentenhuisvesting. Door de invoering van het leenstelsel zijn meer studenten thuis blijven wonen. Het aandeel uitwonende studenten daalde de laatste drie jaar... van 53 naar 48 procent. Elke nieuwe hond in Nederland moet vanaf 2020 een paspoort hebben. Daarmee is duidelijk waar de hond vandaan komt en welke inentingen het dier heeft gehad. Het verplichte paspoort kan alleen door een dierenarts worden afgegeven. Minister Schouten wil zo het welzijn van honden verbeteren en voorkomen dat handelaren een dier uit het buitenland verkopen als Nederlandse hond. Autoverzekeringen zijn de afgelopen twee jaar duurder geworden. Vooral in de grote steden ging de basispremie hard omhoog, zegt vergelijkingssite Independer. In Rotterdam was de stijging het grootst. Daar betalen mensen gemiddeld 943 euro per jaar voor een autoverzekering met alleen WA.